als jij. Niemand heeft ik een hartje van goud als jij. Geluk nam ons mee en gaf aan ons twee een hemel apart. Alleen al jouw lach brengt iedere dag de zon in mijn hart. Niemand schonk mij zoveel tegelijk jij. Niemand maakte mijn leven zo rijk als jij. Ik ben wel gemoed, want alles is goed met jou aan mijn zij. Want niemand heeft zulke hart als jij. Ik heb nooit gevraagd wie als bron droom mij gelukkig maakte. Niemand is er die zo van me houdt als jij. Niemand heeft zulke een hartje van goud als jij. Geluk namens mij, mee en gaf aan ons een hemel apart. Alleen al jouw lachen brengt iedereen de zon in mijn hart. Niemand schoon mij zoveel tegelijk als jij. Niemand maakte mijn leven zo rijk als jij. Ik ben wel gemoed, want alles is goed met jou aan mijn zij. Want niemand heeft zulke hart van mij een paradijs op aarde. Door alle geluk dat jij zo trouw bewaart. Even zo rijk als jij. Ik ben wel goed, want alles is goed met jou aan mijn zij. Want niemand heeft zulke